De grootste partij, D66, was vanochtend als eerste aan de beurt. En zo net kwam de nummer 2 naar buiten. PVV-leider Geert Wilders. Hij wil wel... Dus ik heb hem gezegd dat wij graag eh, meedoen. Dat wij eh, ook geen partijen van tevoren uitsluiten. Dat wij alleen maar kijken naar of eh, met andere partijen als het ons gegund is Ehm, een stevig eh, asielbeleid uh, eh, en immigratiebeleid kan worden gevoerd. Dat is ons eh, criterium. De kans lijkt klein dat dat gaat lukken. Meerdere partijen hebben tijdens de verkiezingscampagne gezegd dat ze niet zullen gaan samenwerken met de PVV. We rijden weer meer kilometers met de auto dan voor corona. Volgens het CBS reden we in 2024 bijna 122 miljard kilometer in binnen- en buitenland. Dat is ruim 700 miljoen kilometer meer dan in 2019. Mannen rijden trouwens de meeste kilometers. Wel hebben vrouwen tegenwoordig vaker zelf een auto dan voor corona. Veel mensen hebben wel zin in een verhuizing naar de Wadden. Op Schiermonnikoog staat de vacature voor burgemeester open... en er hebben zich veel meer mensen gemeld dan normaal. 44 mensen hebben gesolliciteerd. Ter vergelijking, in een Friesdorp aan de overkant van de Waddenzee... melden zich laat maar vijf geïnteresseerden. En ultra-fast fashion merk Shein opent vanmiddag een winkel in Parijs. Het is de eerste fysieke winkel in Frankrijk van het Chinese merk. En er is veel verzet tegen, vertelt correspondent Frank Renaud. Want het bedrijf zou werknemers in China uitbuiten. De producten van Shein zouden bovendien zo goedkoop zijn... dat ze van slechte kwaliteit zijn en soms zelfs ook onveilig... hebben consumentenorganisaties gezegd. En dan raakte Shein de afgelopen weken ook nog eens in opspraak... omdat het online een zogeheten pedopop aanbood. Een pop van een klein meisje dat werd verkocht op de site als seksspeeltje voor mannen. De burgemeester van Parijs zegt dat Xi'in niet in de stad thuis hoort. Er is extra politie op de been vanwege de verwachte protesten. Het weer, het is een droge dag met wat wolken, maar ook veel zon. Bij 15 graden in het noorden en 18 in Limburg. Morgen verandert er weinig. Wat zon, wat wolken en een graad of 16.